Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In- en uitchecken met de eenvoudiger voor treinreizigers die een reis maken met verschillende vervoerders. Dat is een van de aanbevelingen van de commissie Meidam aan minister Schultz van Hagen. Volgens de commissie moet het over twee tot drie jaar mogelijk worden om per treinreis één keer in- en uit te checken. Nu is het nog zo dat reizigers per voerder steeds opnieuw moeten in- en uitchecken. De curatoren van de failliete DSB-bank betalen binnenkort 355 miljoen euro aan gedupeerden. Het gaat om ongeveer 15% van de vorderingen die ze hadden. Het geld komt vooral van DSB-klanten die leningen hebben afgelost. Voorlopig blijft 85% van de vorderingen nog staan, maar curator Knuppen verwacht dat alle schuldeisers op termijn hun geld krijgen. De nog uitstaande leningen van de bank en enkele bezittingen worden nog verkocht en dat levert veel geld op, zegt hij. Volgens Knuppen komt er hoe dan ook een tweede uitkering, maar wanneer dat is kan hij nog niet zeggen. In Groot-Brittannië is een 24-uur staking bezig tegen de bezuinigingsplannen van de regering. Zo'n 750.000 ambtenaren en leraren hebben het werk neergelegd. Ze willen niet dat de pensioenleeftijd wordt verhoogd en ze zijn er ook verder tegen dat de belastingen worden verhoogd en de ambtenaren salarissen worden bevroren. Door de staking zijn duizenden scholen gesloten is de grootste staking in het land sinds de mijnbouwstaking in 1985. Trainer John van den Brom gaat toch naar Vitesse. Gisteren meldde de Arnhemse club nog dat de onderhandelingen met ADO Den Haag waren stuk gelopen, maar de clubs zijn er nu uitgekomen. Persoonlijk was van den Brom al langer rond met Vitesse. In Arnhem is hij de opvolger van de Spanjaard Ferrer. Het weer, droog en zonnige periode. Later vanochtend en vanmiddag lokaal enkele buien. Het wordt 17 graden op de Wadden tot plaatselijk 20 in Limburg. Morgen wat zon, maar ook enkele buien. Het wordt dan zo'n 19 graden. In het weekend droog en bewolkt. Dit was het. En... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 6. En tussen Bussen bij Waardenberg 6 kilometer. A2 Utrecht Amsterdam tussen Holendrecht en Amstel 3. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk 3 kilometer. A6 Lelystad-Muiden 8 kilometer voor Almere Zand. A9 Alkmaar-Amstelveen verknopend Raasdorp 6 kilometer. Op de ring A10 tussen Schellingwoude en knooppunt Amstel 7 kilometer richting knooppunt Nieuwemerenstad. Op de A10 tussen de afrit en Osdorp 3 kilometer. Na een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. A12 Arnhem-Utrecht bij Bunnik 3. Naar Den Haag op de A12 voor Den Haag Centrum 3 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Huizen 3.